Bonenbakker met het NOS Journaal. De Griekse politie vraagt familieleden van branden van maandag vermist zijn DNA af te staan. Het moet de identificatie van de slachtoffers versnellen. Er zijn veel verkoolde lichamen gevonden waarvan geen overeenkomstig DNA beschikbaar is. Gisteren werden drie DNA-matches gevonden... waarmee het aantal doden van de bosbranden nu officieel op 86 staat. Er wordt nog een onbekend aantal mensen vermist. Reddingsploegen doorzoeken huizen in het rampgebied. En op zee zoeken duikers en de kustwacht naar slachtoffers... die in paniek het water in zijn gevlucht en verdronken. Ook vandaag worden weer verschillende warmterecords gebroken. Onder meer in Stavoren, Schiphol, Hoek van Holland, Westdorpen en Vlieland... zijn de hoogste temperaturen ooit gemeten. Op verschillende plekken is het warmer dan 37 graden. In Westdorpen in Zeeuws-Vlaanderen zelfs 38 graden. Daar onweert het nu wel. De politie heeft een man uit Appelscha aangehouden... die ervan wordt verdacht dat hij een bosbrand heeft aangestoken. Dinsdag brandde een stuk bos bij het Friese dorp af. Omdat er meerdere brandhaarden waren, werd al snel aan brandstichting gedacht. De 26-jarige verdachte kon worden aangehouden dankzij tips van getuigen. Twitter had de afgelopen drie maanden minder actieve gebruikers dan in het eerste kwartaal. Het aantal mensen dat elke maand minstens één tweet verstuurt daalde met een miljoen tot 335 miljoen. Beleggers vinden dat slecht nieuws. Het aandeel Twitter daalde op de Amerikaanse beurs met 14 procent. Volgens Twitter komt de daling van het aantal actieve gebruikers... door het sluiten van miljoenen nep-accounts... en door de nieuwe Europese privacywetgeving. Financieel gaat het wel goed met Twitter. De omzet groeit en het bedrijf boekte voor het derde kwartaal op rij winst. Het weer, zonnig en opnieuw erg warm. Op de meeste plaatsen is het 33 tot 36 graden en lokaal dus ook 38. Lokaal kunnen zware buien met onweer ontstaan.